Eh, deze week ook in het eh, nieuws geweest omdat hij eh, getrouwd is. Jazeker. dus al die vrouwen die kunnen het voorlopig gewoon wel vergeten. Het is zeven minuten over inmiddels bij het tweede uur van deze zomerse zondag bij ZFM. En we hebben er nog drie uur voor de boeg. Straks gaan we natuurlijk ook kijken hoe het is met de races op het circuit. Maar voorlopig gaan we daar even het niet over hebben. hebben. Dus ruim baan voor muzikale dingen hier in de uitzending.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

even geboren, geen en ik de dread zijn, maar scherp blijft. Nu ga ik verder, de de kijkend tot verre kijkers. Verder de sterrenwijzers, die wijzen hoe verder sterren rijken. Geen verder met schrijven, op teksten recyclen. Sletjes die snijperen, luisteren met muizenoren. Vele negen zijn bezig, weinig zijn uitverkoren. Ben de boren, doodde mijn oude ik naar suicide. Dus net de bloed in mij, flow ik door met continuïteit. Zonder jullie erbij, het is de nieuwe mij die dit puur beschrijft. Ik ga verder dan het laatste uur de tijd. Grijp wat de fuck me toekomt. Wie kijkt naar het verleden, draait zijn rug naar de toekomst. Ik vroeg soms, het varieert van tijd. Niggas kijken de hoek om, gaan ze eerder voorbij. Met zere nights, het is uniek. Weer een hype voor het publiek. Ik pak mijn muziek en mijn studie als een fussie Fuck jullie niggas. Ik ga verder. en Krullenwaars. Dat, eh, zij vonden vorig jaar bij de Grote Prijs van Nederland in de categorie de hip-hop. Inderdaad, daar eh, waren zij eh, heel erg goed in. Bracht de tijd om kwart over één. Daarvoor hadden we Chasing Pavements van Adele. En ja, zoals gezegd, over die Grote Prijs van Nederland gesproken. In september gaat het hele spel weer op de wagen gezet worden. Dan krijgen we de halve finales van de singer-songwriters, de dance producers maar ook van de hiphoppers en de rock alternative. En dan wordt uitgemaakt wie eh, bijvoorbeeld CQ in de Paradiso staat en anderzijds in de Melkweg. Dus dat eh, is allemaal in december aan het eind van het jaar. Dan is de grote finale in ieder geval. Dat, eh, dat kan ik in ieder geval wel bij vertellen. Het wordt zo, sowieso denk ik wel een druk maandje dat weer, december. Hè? Want uh, eh, erop daar wordt, zal dan ook wel weer begonnen zijn voor het seizoen 2010-2011. Jongen, jongen, wat hebben we toch eh, allerlei dingen om de verveling eh, tegen te gaan. Nou, dat, dat, is voor mij helemaal geen probleem. In ieder geval even wat, even wat dansbare dingen nog om het even voor te zetten. Van hiphop naar dance is niet zo'n grote stap. Armin van Buren scoorde een hit met Sharon Den of Sharon Den Adel van Within Temptation met In and Out of Love. was hiding from myself. Didn't know where I was going. All my friends did try to help. The despair just kept on growing. There's a reason for me to be here and not be down. And the one thing that is clear I may be down, but I'm not out. And what it's all about, watching the sun go down in the springtime, shimmering down on you. Leaving behind the hurt and the ache and let it move you. Watching the sun go down in the springtime, shimmering down on you. Leaving behind the hurt and the ache and let What I love about this life is that it's all one big surprise. While the past is just the past, your whole future could be bright, bright, bright. Learn a thing or two about love, enough to know I'll never know. the one thing that's still clear. I may be down, but I'm not out. I may be down, but I'm not out. No. And what it's all about, watching the sun go down in the springtime, shimmering down on you. Leaving behind the hood and the aching let it move you. Watching the sun go down in the springtime, shimmering down on you leaving behind the hurt and the ache and let it move you. Let it move you. Let it move you. opvallende zangpartijen van uh, eh, Mama Joseph's What's All About. What It's All About moet ik eigenlijk zeggen. Van eh, iets wat zij hoopte te bereiken aan het eind eh, van dit jaar. Te staan in Paradiso. Bij de grote finale dus. Dit is voortgekomen uit de kwartfinales die de organisatie van de Grote Prijs van Nederland al heeft gehouden. En dit eh, staat in de halve finale. In september is dit, dacht ik, te zien in Os. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus eh, eh, hou me te goede in, in dit verband. Heel veel Nederlandse producties. ja, dat, dat doen we nou maar gewoon. Maar dit is er eentje toch uit het verleden. Uit het grijze verleden. Naar mijn idee, een van de beste bands die Nederland ooit heeft voortgebracht. Zeker als je Jan Akkerman en Cas Lux bij elkaar zet. Dan krijg je Brainbox en Dark Rose. dark rose, dark rose, dark rose, the door's never closed. Dark rose, dark rose, dark rose, piece of shows. She comes and goes. News. 聊何路。 radiostation wat CFM heet... Eh, doet gewoon even wat aandacht eh, aan de Grote Prijs van Nederland. Dit eh, heeft 17 juni in Bitterzoet gestaan. dat heet Piet met gevreden en gegeten. Ik geef ze een uh, goede kans, eerlijk gezegd, om eh, in uh, terecht te komen. Maar ja, wie ben ik? Ik ben de jury niet. Dat moeten de jury maar zelf uitmaken. Het is inmiddels half twee geworden. Dat betekent <laughs> dat het weer tijd is voor een echte dance ja, deze dame is ooit geboren in Kingston, North Carolina. Daar was ze toch een echte dance music zangeres. En eh, ze scoorde nogal ja, wat hits, eh, wat verschillende hits in de Billboard Hot Dance Club en Music Play gedurende de jaren 70. En daar was ze toen ook als leadzangeres eh, te horen in Ecstasy, Passion en Pain. Daarna heeft ze toch meer wat successen gehad als soloartiest. In 1986 had ze een hele grote dancehit met Gotta See You Tonight. En dat was een hit in twee weken tijd in de top van de hitlijsten. En ze scoorde daar ook mee in de Hot Black Single Charts eh, in de Verenigde Staten. En daar kwam ze tot een 83ste notering. En eh, de meest recente geschiedenis is dat deze dame nu een eh, toegewijd christen is. En ze heeft haar professionele naam inmiddels gewijzigd naar Barbara Roy Gaskins. Maar we kennen haar natuurlijk als Barbara Roy. Eh, we gaan natuurlijk niet Gotta See You Tonight. Nee, we hebben nu een andere. Gonna Put Up The Fight. En dan de gewone single eh, versie inderdaad. Hier bij de Zomerse Zondag bij de ZFM Zandvoort. op een Amerikaanse, stoffige Amerikaanse weg waar geen eind aan komt. Eh, dat eh, beschreef Adrie Hazenbos aan dit liedje I Wanna Stay on the 44 4, zoiets. 444. En eh, dat was wat hij daarbij had gemaakt. Dit, dit nummer is een overzicht van wat hij ehm, min of meer de afgelopen tien jaar heeft gemaakt. On the Way Home heet dat album. Kan het gewoon krijgen. Ga maar lekker googlen, dan vind je het wel. En hij is eh, al een tijdje bezig, deze man. En hopelijk gaat het hem eh, net zo lukken als bijvoorbeeld deze dame. Matana eh, Joy Bradley en Wash Me Mama. God for putting me back on my feet. The devil was playing his trick. En deze dame is op 11 eh, september in Amstelveen te zien. Matanja Joy Bradley en Wash Me Mama was dat. Eh, kwart voor twee. We gaan zo dadelijk eh, kijken naar het begin van de volgende wedstrijd... die op de Hammerite Ultimate Races gaat plaatsvinden. Dat is namelijk een wedstrijd in de Argos Tourwagen Diesel Cup. Maar voordat we dat eh, gaan doen, eerst nog even wat daarvoor geweest is. On the way home, eh, eh, dat had ik al geloof ik al gezegd, van Adrie Hazenbos. Dat, dat had ik al gezegd. Dus daar hoef ik niet nog eens een keer bij stil te staan. Dan gaan we gewoon weer wat bekende werk draaien. Tenminste, het is van een bekende groep, maar een wat minder bekende song in ieder geval zij kwamen thuis. En dat lieten ze dan ook heel duidelijk blijken bij deze song. Ik heb het over de Simple Minds en Home. FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want eh, het spel is op de wagen bij de Argos Supreme Tourwagen Diesel Cup. Want eh, daar gaan we of beginnen of zijn we al begonnen. Willem, praat eens ons even bij. Nou, eh, we zijn nog niet begonnen. Ja, we zijn in zover begonnen dat we achter de safety car aan rijden. En dat in de opwarmingsronde safety car bestuurd eh, na de pauze door eh, de jou ook wel bekende Robin eh, Gerels. Ik neem aan dat hij in die safety car zit te luisteren naar CFM. En het is altijd leuk om te weten dat er zelfs op het circuit ook naar ons geluisterd Ja, ja. ik, zou, ik zit me af te vragen hoe hij erbij zal zitten. Want dan zit hij met een grote vette glimlach onder die helm, denk ik, te kijken naar wat er achter zich gebeurt. Ja, zonder meer. Ja, en dan eh, wat er achter hem gebeurt, eh, dat zijn zoals je al zei, eh, dat zijn de diesels. En die rijden onder aanvoering dan van de winnaar van gisteren. Dat is Jeroen Dik met Volkswagen Golf 6 diesel, die gisteren de race wist te winnen. En derhalve van de pol vertrekt vandaag. Met daarachter de equipe van, met de BMW 320D. En dat is de equipe Sebastian Blekemolen en Jaap van Lagen. Ja, eh, normaal eh, gesproken wordt die auto eh, bestuurd door Michel Blekemolen en Ronald van der Laar. Die twee zijn niet aanwezig want uh, Michel en eh, Van der Laar eh, die zijn ook actief in een uh, Duits kampioenschap, het Aardijk GT. En dit weekend valt samen met een activiteit op Zandvoort. Vandaar dat deze twee snelle mannen de BMW besturen vandaag. De start is inmiddels gelopen. We zien Jeroen Dik die de leiding heeft... En dat heeft hij voor de equipe van Ricardo van en Marcel Noren. Marcel Noren van start gegaan. Ricardo zal het ja, na een minuut of 25 zullen de pits op plaats in eh, gaan overnemen. Op de derde plaats is het dan eh, de equipe eh, Bleekemolen eh, van Lagen. En zo verdwijnen ze uit ons zicht richting Schijflak. En de race die over 50 minuten gaat, ja, dat zal ongetwijfeld een stukje spanning gaan brengen. Mede gezien het feit dat een aantal snelle mannen, dat daarvoor gekozen is, dat die de tweede stint gaan doen. En dan heb ik het onder andere over Jeroen Bleekemolen, niet tenminste. ja, wie hebben nog meer? Ricardo van Henry het over gaat nemen van Marcel Noren. En ja, aan het eind eh, hebben we al gezien dit seizoen eh, tijdens deze toch wat eh, lange races in de Diesel Cup... dat de spanning op het eind weer helemaal terugkomt. Spanning is er nu ook nog met het hele veld aan het touwtje. Dankjewel voor zover. We gaan straks na tweeën natuurlijk het verdere verloop... wat, wat wou je zeggen Willem? Nee, de eh, liep even iemand langs. Oh. <laughs> ja, dat kan zomaar gebeuren. Dan gaan we na twee eh, natuurlijk eh, verder praten over deze wedstrijd in de Toelwagen Cup voor zover, dankjewel. We gaan weer naar de muziek terug. Nou, Willem is niet verlegen in ieder geval. Shy Guy van Diana King. That's what I want, yeah. You know what I want, yeah.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 Give me I'm me sim deed dit eh, dienst als een, eh, ja, een gecertificeerde soundtrack eh, bij de film The Bad Boys. Met Martin Lawrence en Will Smith. Daar kwam dit uit. Diana King en Shy Guy. Nou, die jongens die waren zeker niet verlegen in die film hoor. Echt niet. En dit hebben wij overigens in de studio gehad. De jongens worden tegenwoordig veelvuldig gedraaid op 3FM, Chef Special en Deadline en onze eigen opname. think about those times that we didn't need them. Ups and downs just to come around and now. I would think about those times that we made friends. just by shaking hands, I, I would think about those times, man. Now I would think about those times. Said, I would think about those times that my energy was all I ever need. All it represented me staring at that white page, hoping that it might change. That lines become a headlines in my way. My quality our father's time was always fine. Now it's like I'm hot for something stuck in my mind that I just can't understand. Given some of the facts, we was always down to business, right? No matter what the cost, no matter what the cost, no matter what the next day was bringing as a consequence from my eyes. We be watching them on the sunrise, and won't surprise. Long time writing, we were calling the night. And yo, my pen still, damn, I was holding them tight yo, there's nothing to be stressed about, right? And Father Time said, oh, hell no, chef. Cause we did alright. The next time I come by, we'll let them both fly. Now it's time to move me home, dude. I'm pretty tired. Enjoy that glimpse of your last bit of I Gotta ride a little bit more. the people in that life day by day they be changing. Turn my head for one sec, look back, shit is fading. Can't keep up the pace and they keep on rearranging. Now tell me is I missing out if not participating to that all day bullshit. Let's ball play through it. I'll dribble and i it. If you feel like I'ma do it if you have it. Shoot it, high shit is stupid. Never blame the ball if it's lacking on your movements. Now peace of mind isn't easy to find. If you feel like those days are busy stealing your nights, if you feel like those nights really need you to write, and if I sleep every night. I'll be sleeping for life, you feel me? He's let me dream a day, and I will live for nights. They wanna hear me say I didn't have the time. I got a record up the oven, and that's something. Ain't nobody stopping that, stopping that from coming. Gotta write a little bit more. That's right, that's right. Style one.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 De jongen liep weg, maar kreeg vervolgens klappen van het tweetal. Ook werd hij beroofd. Uiteindelijk stopte de mishandeling door tussenkomst van een voorbijganger. De vader van het slachtoffer hoorde het verhaal en deed aangifte. Daarop kon de politie de twee daders aanhouden. De mishandelde jongen heeft onder meer een hersenschudding opgelopen. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht. Koningin Beatrix legde er een krans, ook premier Balkenende was aanwezig. Met de overgave van Japan kwam 65 jaar geleden een eind aan de oorlog in Nederlands-Indië. Zo'n 100.000 Nederlanders waren in die tijd door de Japanners gevangen gezet in kampen of werden als dwangarbeider gebruikt. Naar schatting 13.000 mensen overleefden dat niet. Bij de nationale herdenking zong zanger Boudewijn de Groot het lied Achter Glas. De Groot is geboren in een jappenkamp en bezingt hoe zijn ouders over die eerste periode van zijn leven altijd hebben gezwegen. In het noorden van Afghanistan is een groot olieveld ontdekt. Volgens een eerste schatting kunnen er 1,8 miljard vaten olie uit het veld gehaald worden. Afghanistan heeft veel bodemschatten, maar door de oorlogen zijn weinig maatschappijen geïnteresseerd in ontginning. Afghanistan raamde eerder zijn bodemschatten op een totale waarde van 3 biljoen dollar. De Amerikaanse defensie hield het toen op 1 biljoen. In Berlijn zijn 2200 mensen hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze helemaal niet kunnen rijden. Volgens de Berliner Morgenpost is dat het resultaat van een lopend onderzoek naar corruptie bij rijexamens. Daarin hebben steekproefgewijs inmiddels duizenden mensen opnieuw examen moeten doen. In 2007 werd het onderzoek gestart omdat er berichten waren dat kandidaten examinatoren in Berlijn omkopen met bedragen die oplopen tot 2000 euro. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en vanuit het zuidoosten